Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een lawine in Oostenrijk zijn twee Nederlandse wintersporters om het leven gekomen. Dat melden Oostenrijkse media. De lawine was in Tirol en een aantal mensen kon onder de sneeuw vandaan worden gehaald. Maar twee Nederlanders hebben het dus niet overleefd. Ze waren op het moment dat het gebeurde een tocht aan het maken onder begeleiding van vier berggidsen. En volgens kenners staat de route die ze maakten bij Sulden in Oostenrijk bekend als een gevaarlijke route met veel steile hellingen en een lawinegevaar. De vier partijen die aan het onderhandelen zijn over een nieuw kabinet... zijn het totaal niet eens over de toekomst van de NPO. Vandaag wordt erover gedebatteerd in de Kamer. En dit Kamerlid van NSC schrok van een opmerking die een PVV'er maakte over de publieke omroep. Heb ik u goed gehoord dat u gezegd heeft dat de NPO een nutteloos ding is? Dat is correct en als het aan de PVV ligt, zouden wij de NPO het liefste opdoeken. Dit standpunt is niet veranderd, maar ik kom later in mijn betoog hier ook nog op terug. Ehm, wat was uw andere vraag? Nou, ik hoef geen vraag, maar ik wil alleen maar constateren... dat ik met deze woorden absoluut niet eens ben met de PVV. Ja, de formerende partijen verschillen ook van mening over de vraag... of de vergunning van de NPO met twee jaar moet worden verlengd of korter. En Omroep Gelderland probeert uit te vogelen wie Boer Harm is. Ja, hij gaat al een tijdje viral met de hit Brommers Kieken. Ga je mee Brommers Kieken? Rondje, rie, een potje wiem. Schatje, kom eens Brommers Kieken. Volle rijtekentien. Die brommer die doet heng, heng, heng, heng, heng. in die clip draagt hij een masker. En de regionale omroep ging de straat op om mensen te vragen of zij denken dat hij uit Gelderland komt. Helemaal nep. Nou, zijn accent, dat eh, klinkt niet heel plat. Ik hou van de natuur. Wij zouden zeggen, ik hol. Ik hol van de natuur. En botten, zegt hij. Wij zeggen botten. Ja, wie is het? Wie is het? Uiteindelijk gewoon is de muziek goed en is de muziek aantrekkelijk en is het leuk. Uh, eh, dan maakt het eigenlijk niet uit wie, de, wie eronder zit. Ja, groot mysterie dus. Maar zijn management maakt nu een eind einde aan alle roddels. Boer Harm komt echt uit Gelderland. Het weer dan nog. De rest van de middag is het droog, maar kan er her en der nog een buitje vallen. En het blijft een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.